Netanyahu uitgenodigd voor een bezoek, zonder het Witte Huis daarin te betrekken. Het Huis van Afgevaardigden zou president Obama in dit geval gepasseerd hebben. Volgens Israël heeft Netanyahu de uitnodiging aanvaard en wordt de mogelijkheid om tijdens het bezoek met Obama te spreken onderzocht. De man die met een drone beelden maakte van de Domtoren in Utrecht... heeft een boete gekregen van 350 euro. Dat is veel lager dan verwacht. De beelden die Jelte Keur maakte van de Domtoren in de Mist... verschenen in november op YouTube en waren een groot succes. Keur wist dat hij eigenlijk om toestemming had moeten vragen... maar hij was bang dat de mist dan al zou zijn opgetrokken... en stuurde zijn drone de lucht in. In Mali hebben zeker 200 mensen betoogd tegen de luchtaanval gisteren door Nederlandse VN-militairen op rebellen in het noorden van het land. De betogers, vooral vrouwen en kinderen, riepen om het vertrek van de blauwhelmen. Volgens de VN schoten de twee Nederlandse Apache-helikopters gisteren uit zelfverdediging. Vijf rebellen zouden zijn omgekomen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot min 3.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 Took it. afraid. even... Het ritme van Zandvoort. Mesdames, Messieurs, le disjockey Zach est de retour. Jockey est de retour. I know op internet. www.zfmzandvoort.nl Nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Liefje, je moet me geloven.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 Daarop was hij te zien als Adolf Hitler. Pegida organiseert sinds oktober vorig jaar demonstraties in diverse Duitse steden... tegen wat de beweging de islamisering van Europa noemt. Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar Bachman. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft gezegd dat Europa een massale uittocht van Joden moet voorkomen. Door het toenemend antisemitisme zijn Joden in sommige lidstaten er niet meer zeker van dat ze daar een toekomst hebben, zei Timmermans in Brussel. Europa moet volgens hem een strategie bieden die hoop biedt aan iedereen, zowel christenen, moslims, joden als atheïsten. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zegt dat de gemeente Amsterdam